Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat de Europese Unie geen wapens meer levert aan Saoedi-Arabië... als die worden gebruikt in Jemen. Nederland moet de EU daartoe oproepen, vindt de voltallige Kamer... en minister Koenders is het daarmee eens. In Jemen woedt een burgeroorlog en er heerst hongersnood. Saoedi-Arabië bombardeert geregeld burgerdoelen in Jemen... Een voorstel om een Nederlands wapenembargo in te stellen, los van de EU, kreeg net geen meerderheid. Minister Koenders zegt dat Nederland praktisch geen wapens aan Saoedi-Arabië levert. Het kabinet moet miljarden extra investeren om de verpleegzorg op orde te krijgen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het bedrag kan oplopen tot 3,1 miljard euro. Voor dat geld krijgt iedereen goede zorg. Het kan ook voor een lager bedrag, maar alleen als de bedrijfsvoering in veel instellingen efficiënter wordt. Turkije en Amerika zijn het nog niet eens over een gezamenlijke strategie voor de strijd tegen terreurgroep IS. De Amerikaanse minister Tillerson zei na overleg in Ankara dat er nog veel lastige beslissingen genomen moeten worden. Amerika heeft de hulp van Turkije nodig om IS te kunnen verdrijven uit de Syrische stad Raqqa. Maar Turkije vindt het onaanvaardbaar dat de Amerikanen in Syrië samenwerken met Koerdische milities. Die worden door Turkije gezien als verlengstuk van de Koerdische terreurbeweging PKK. Kinderen zijn de afgelopen twintig jaar minder mooi gaan tekenen, zegt de onderwijsinspectie. Die liet kinderen een tekening maken bij een verhaal, net als in 1996. De tekeningen zijn nu schematischer, met minder details en perspectief. Dat kan komen doordat kinderen thuis minder vaak tekenen. Vooral bij jongens is de kwaliteit achteruit gegaan. Bij meisjes is het verschil kleiner. Een mogelijke oorzaak is dat de fijne motoriek van meisjes beter is... doordat ze vaker priegelwerk doen, zoals knutselen en nagels lakken. Bij jongens is met name de oog-handcoördinatie achteruit gegaan... doordat ze veel minder buiten spelen dan vroeger. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw een warme dag.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 En niets is frustrerender als je in een plaatje wat net ingestart is... dat je hem al na drie kwart minuut moet afkappen. Dus, dat gaan we dus niet doen. Um, zo dadelijk gaan wij weer even een alternatieve FM doen. En dat doen we met... Ja, ja, met Ruud Houweling. Die is de gast. En nou, Ruud, heeft het makkelijk, want die eh, woont in antwoord, Dus eh, dat is niet zo moeilijk. Maar straks eh, gaan wij muziek horen van het album wat hij gemaakt heeft.